Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind redden en daarbij vrijwel zeker zelf is verdronken. De politie kreeg rond half zeven een melding dat in de Nieuwe Maas een jongen bij het zwemmen in moeilijkheden was geraakt. Een man die het zag gebeuren sprong hem achterna. Havenwerkers op een schip konden de jongen aan boord hijsen, maar de man was toen al onder water verdwenen. De problemen met de gasvoorziening in Wijk aan Zee zijn verholpen. De storing duurde een groot deel van de dag. De burgemeester van Wijk aan Zee vaardigde vanmiddag een noodverordening uit... die het mogelijk maakte om overal de gaskraan af te sluiten... ook in huizen waar niemand thuis was. Uiteindelijk gebeurde dat in 30 tot 40 huizen. Pas toen alle kranen dicht waren... kon netbeheerder Stedin de storing in Wijk aan Zee definitief verhelpen. Het tentenkamp van asielzoekers in Ter Apel had niet ontruimd hoeven worden. Dat heeft de rechter bepaald. De gemeente Vlachtwedde besloot het kamp gisteren te ontruimen omdat de situatie er onveilig zou zijn. Maar volgens de rechtbank had de gemeente andere mogelijkheden om de veiligheid te waarborgen. Of het kamp mag terugkeren is een vraag die aan de civiele rechter moet worden voorgelegd. Air France gaat reorganiseren om uit de rode cijfers te komen. De luchtvaartmaatschappij gaat onder meer verliesgevende lange afstandsvluchten afstoten en zich meer richten op korte vluchten binnen Europa. Het is nog niet bekend hoeveel banen er bij de reorganisatie verloren gaan. Dat moet volgende maand duidelijk worden. De topman van de Bank van het Vaticaan, Tedeschi, is door zijn toezichthouders aan de kant gezet. Een motie van wantrouwen tegen hem werd unaniem aangenomen. Tedeschi zou zijn werk niet goed doen en ook wordt hij verdacht van het lekken van vertrouwelijke documenten. Officieel moet een raad van kardinalen nog een besluit nemen over het ontslag van Tedeschi. Het weer, vannacht is het helder, minimaal rond 11 graden. Morgen volop zon. De temperatuur stijgt naar 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. wat je hoort, zie je het so much fun. Ain't no sunshine when my baby's gone. my God, the world today is better it's been a long time coming, know it's been a long time.